Van Eck met het NOS-journaal. In de VS is de eerste patiënt overleden aan het coronavirus. De patiënt kwam uit de omgeving van Seattle in de staat Washington. In Italië zijn op dit moment ruim duizend coronapatiënten. Sinds de uitbraak in het land zijn er 29 mensen overleden aan het virus. Gisteren waren dat er nog 21. In Frankrijk is het aantal besmettingen vandaag opgelopen van 73 naar 100. En in Nederland zijn zes mensen besmet. Ook de vrouw en dochter van de man uit Loon op Zand... die als eerste Nederlander was besmet, blijken het coronavirus te hebben. 50PLUS doet niet meer mee aan de onderhandelingen... voor een nieuw te vormen college in Brabant. De partij zegt niet klaar te zijn om te gaan besturen. Het CDA, Forum voor Democratie en de VVD gaan wel gewoon door met de gesprekken. Toch ligt een samenwerking met Forum voor een deel van de achterban van het CDA gevoelig. Toen 50PLUS bekendmaakte uit de onderhandelingen te stappen noemde een groep verontruste CDA'ers dat een geschenk uit de hemel. Sven Kramer houdt de WK Allround in Noorwegen na twee afstanden al voor gezien. Voor het toernooi zei hij al dat hij door privézorgen zijn hoofd moeilijk bij het schaatsen kon houden. Na twee tegenvallende ritten staat de negenvoudig wereldkampioen op een twaalfde plek in het algemeen klassement. Patrick Roest staat bovenaan het klassement. Hij greep de leiding door de 5000 meter overtuigend te winnen. Bij de vrouwen gaat Irene Wust aan de leiding. Jan-Willem van Schip heeft bij de WK baanwielrennen het zilver veroverd op het Omnium. Fransman Benjamin Thomas won goud. De Brit Matthew Walsh werd derde. Kirsten Wild en Amy Pieters hebben in Berlijn hun wereldtitel op de koppelkoers geprolongeerd. Het Nederlands duo nam bij de eerste tussensprint direct de leiding en behield die ook 120 ronden lang. Het was de goud, vijfde keer goud voor de Nederlandse baanwielrenploeg in Berlijn. Het weer vanavond enkele pittige buien, soms met hagel, onweer en zware windstoten. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer regen... en dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeersupdate. bij de ANWB.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 Le disjockey Zach est de retour. Visage est de retour. Place hate makes disgrace to races we under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the waste. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And I although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret of the seal that's back. The penitentiary's back, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. Put your maiden in a sleazy way. Send it back to the keys. Well, that's the way it is. That's just the way it is. You think we'll ever be the same? That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can't afford to get a little peace. There's war on the streets and a war in the Middle East.